Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël zegt de Hamas-brigade in Gan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Na Gan Yunis is volgens Israël nu Rafa aan de beurt, aan de Egyptische grens. Daar verblijven naar schatting een miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer toch miljarden beschikbaar stelt... zodat het demissionaire kabinet door kan gaan met de aanpak van de stikstofcrisis. Het beoogde fonds van 24 miljard euro kwam er niet door de val van het kabinet. Maar nu lijkt de Tweede Kamer er wel 3 miljard voor uit te willen trekken. Zo zouden provincies toch geld kunnen krijgen voor hun natuurplannen... en om piekbelasters te kunnen uitkopen. Verschillende partijen, met name de PVV, slaan in de Tweede Kamer een mildere toon aan dan voorheen. Het Openbaar Ministerie eist 24 jaar cel tegen een man uit Hoge Loon... die zijn ex-vriendin zou hebben gedood. De vrouw van 36, moeder van twee kinderen, verdween eind 2022... en werd drie dagen later gevonden in een bos in de buurt. Ze bleek te zijn gewurgd. Voor, voor haar dood had ze tegen de politie gezegd dat ze bang was voor haar ex... die nog het huis uit moest, haar, dat hij haar iets zou aandoen. De 42-jarige man zegt niet meer te weten wat er precies is gebeurd... maar erkende op de laatste zittingsdag dat alles erop wijst dat hij de dader is. Over twee weken bepaalt de rechter of hij inderdaad 24 jaar cel krijgt. Zojuist is de transfermarkt in het Nederlands voetbal gesloten. Als een van de laatste werd bekend dat Miljan Manhoef van Vitesse vertrekt naar Stoke City in Engeland. Ook werd bekend dat de transfer van Enes Salah Eddin van Ajax naar Twente definitief is. Ekpom blijft bij Ajax. De Amsterdammers laten hem niet naar Nottingham Forest vertrekken. En ook de transfer van Kuhuyp Driouche van Excelsior naar PSV gaat niet door.